12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer debatteert over stervenshulp aan mensen die hun leven voltooid vinden. Het was al duidelijk dat een meerderheid het kabinetsvoorstel steunt. De VVD vindt het van principieel belang dat mensen die hun leven voltooid vinden hulp kunnen krijgen. De partij vindt wel dat het per geval zeker moet zijn dat iemand die wil sterven niet onder druk is gezet. Het CDA, de SGP en ChristenUnie zijn fel tegen. Extremisten hebben in het westen van Afghanistan zeker 30 burgers uit een dorpje ontvoerd en doodgeschoten. Het zou gaan om wraak voor de dood van een commandant. Hij kwam om het leven bij gevechten met het leger. Aan welke kant de extremisten staan is onbekend. Afghaanse autoriteiten denken aan een wraakactie van IS. Media beschuldigen de Taliban, maar die ontkennen stellig dat ze er iets mee te maken hebben. Steeds meer ouders volgen een korte EHBO-cursus, meldt het Rode Kruis. Het aantal deelnemers is gestegen van 9.000 in 2013 naar 65.000 nu. Tweederde doet mee aan de EHBO-workshop over baby's en kinderen. Daarin wordt aandacht besteed aan schaafwonden, bloedingen en verstikking. Voor de intensievere EHBO-opleidingen met een diploma loopt de belangstelling juist terug. Toyota roept in Nederland 36.000 auto's terug naar de garage van de modellen Yaris, Auris, Corolla en Hilux. Er kunnen problemen zijn met de airbags en dat kan gevaar opleveren. Het gaat om auto's die tussen 2006 en 2014 zijn gebouwd. In heel Europa en Japan worden ruim een miljoen Toyota's teruggeroepen. Nijmeegse onderzoekers hebben een microbe gevonden in het Twentekanaal die water kan zuiveren. Dat kan een besparing van tientallen miljoenen opleveren voor de waterzuivering. Nu moeten waterzuiveringsbedrijven nog methanol kopen en aan het water toevoegen voor de afbraak van schadelijke stoffen. De nieuw ontdekte microbe kan hetzelfde doen. Het weer, de mist lost op, verder veel bewolking en mogelijk in het noorden vanmiddag een bui.